Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het afgelopen jaar zijn de meeste nieuwbouwwoningen in 10 jaar gebouwd. Dat meldt het CBS. In totaal werden 74.000 woningen opgeleverd. Gemeente Amsterdam had de meeste nieuwe huizen, zo'n 6800. Het aantal nieuwbouwwoningen komt nog niet in de buurt van het doel van het kabinet. In het regeerakkoord is afgesproken om vanaf 2024 100.000 nieuwe woningen per jaar te bouwen. De Braziliaanse oud-president Bolsonaro heeft een toeristenvisum aangevraagd in de Verenigde Staten. Bolsonaro zit sinds december in Florida en zou nu een visum voor zes maanden hebben aangevraagd. In zijn thuisland wordt onderzocht of hij betrokken was bij de opstand bij het parlement, drie weken geleden. De VS maakt niet veel bekend over de verblijfstatus van Bolsonaro. Zijn huidige visum kreeg hij toen hij nog staatshoofd was, maar dat loopt vermoedelijk vandaag af. Nederland levert geen F-16's aan Oekraïne. Volgens premier Rutte is daar nu nog geen sprake van. Dat zei hij na een persconferentie met de Franse president Macron. Macron is nu in Den Haag voor een overleg. Verschillende westerse landen hebben toegezegd tanks te leveren aan Kiev. President Zelensky vroeg vorige week om gevechtsvliegtuigen... maar zowel Rutte als Macron reageerden terughoudend. Ook Amerika en Duitsland gaven aan voorlopig geen F-16's te leveren. Prinses Beatrix is vandaag jarig. De oud is 85 jaar geworden. Hoe ze haar verjaardag gaat vieren heeft de RVD zoals gebruikelijk niet bekendgemaakt. Beatrix trad in 2013 af als koningin, maar blijft op de achtergrond actief door het brengen van werkbezoeken. Morgen is de jarige prinses ook bij de herdenking van de watersnoodramp in Oude Tongen. Het weer. Op de meeste plaatsen droog. In het noorden nog wat kans op regen. In de loop van de ochtend bewolkt. Later breekt de zon door en blijft het droog. Wel staat er een vrij krachtige westenwind. tot maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal.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 There's a hundred ways to break your heart, but I'll never know if we don't start. There's a hundred signs to let you go is one enough to hold me close? Cause life is full of wasted moments that fell right. And don't we have enough for us to dive right in? Even if we don't know how this ends. There's a million chances for a that we both can't promise not to make. There's a million doubts that you might have, but is the spark enough to not hold back?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 De Braziliaanse oud-president Bolsonaro heeft een toeristenvisum in de VS aangevraagd. Zijn huidige visum loopt vandaag af. Bolsonaro wordt verdacht van betrokkenheid bij de rellen bij het parlement, drie weken geleden. In 2022 zijn de meeste huizen gebouwd sinds 2012. In totaal gaat het om 74.000. Het doel van het kabinet om er 100.000 per jaar te bouwen... lijkt de komende jaren onhaalbaar door een tekort aan afgegeven vergunningen. Nederland levert voorlopig geen F-16's aan Oekraïne. Ook andere westerse landen zijn nog niet van plan om gevechtsvliegtuigen te leveren.